Jobboot met het NOS Journaal. Minister Timmermans zet bij de gesprekken in Genève over de gespannen situatie in Oekraïne. Laten we hopen dat hiermee een begin is gemaakt met de normalisering van de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland, zegt Timmermans op Facebook. Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie bereikten vandaag tegen de verwachting in een akkoord over het beteugelen van de crisis in Oekraïne. Ze zijn het er na lang overleg over eens geworden dat alle illegale gewapende groepen in Oekraïne de wapens moeten inleveren. De partijen vinden ook dat de pro-Russische betogers bezette gebouwen moeten teruggeven aan de overheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa wordt gevraagd om te bemiddelen in de crisis in Oekraïne. In het Masbos bij Breda woedt al de hele avond een grote natuurbrand. Het gebied dat in brand staat is ongeveer 10 hectare groot. Er is veel rook. Inwoners van Breda-Zuid en Ulvenhout wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Inmiddels regent het in het bos, waardoor de brand zich niet verder uitbreidt. De jeugdgevangenis De Heiakker aan de rand van het bos in Breda wordt uit voorzorg ontruimd. Het is niet bekend waar de gevangenen tijdelijk worden opgevangen. De PvdA heeft minister Opstelten om opheldering gevraagd over de situatie in de Haagse wijk Duindorp. Allochtonen die in die wijk komen wonen worden stelselmatig weggepest. Ze worden bedreigd, hun ruiten worden ingegooid en er worden racistische leuzen op de muren gekalkt. PvdA-kamerlid Marcouch noemt het racistische geweld ernstig. Hij roept de minister op om zelf in de wijk te komen kijken en vindt dat justitie alles moet doen om de daders te vervolgen. De vakbonden hebben een akkoord bereikt met Holland Casino over een sociaal plan voor werknemers die moeten vertrekken. Morgen leggen de onderhandelaars het akkoord voor aan hun kaderleden. Bij Holland Casino verdwijnen honderden banen. De afgelopen tijd werd actie gevoerd voor een goed sociaal plan voor overtollige medewerkers. De bonden verwijten Holland Casino wanbeleid. Eerder vandaag kwam naar buiten dat Holland Casino afgelopen jaar een recordverlies leed. Het weer overwegend bewolkt en geregeld een bui. Vannacht droog, morgen af en toe een bui, maar ook wat zon. Met 11 graden is het wel aan de frisse kant.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 I don't want to go on without you. Ik wil gewoon niet zonder jou verder. to go on without you. Zonder jou wil ik gewoon niet verder leven. Nou, wel eh, erg pessimistisch, zo ook net voor de Pasen. Ik zou zeggen, neem een eitje en vergeet het.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 Zo alleen wil ik verder leven, schuilen bij elkaar als ik oud moet worden dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn hoon en ook mijn spijt. En als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. verder bij Girl als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. Want in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En dat wonder draag ik met me mee. Tussen app en vloed. zie hem Zandvoort, dan blijf je naar luisteren tussen 10 en 12 met Charles Duif. Ja, een prachtige zanger toch. Michael Bolton was dat natuurlijk met To Love Somebody. En u kent het natuurlijk allemaal van de Bee Gees. En luisteraars, daar ben ik fan van. De Bee Gees. En eh, daar ga ik straks ook eh, gegarandeerd ook nog wat van draaien. Ik heb zelfs ook nog nummers eh, gevonden van Andy Gibb. en die natuurlijk ook een tijd deel uitmaakte van het gezelschap met zijn broers Barry, Maurice en... wie was die andere nou ook weer? Andy Gibb, Barry Gibb, Maurice Gibb. Nou, ben het even kwijt. <laughs> Maakt niet uit. In ieder geval vier BG's, waarvan er één eh, al heel vroegtijdig eh, zich afzonderde. En dan gingen er drie verder. Oh, Maurice. Maurice Gibb. Nou weet ik het weer. Ehm, wat heb ik voor u klaarstaan? Nou, een heel mooi nummer van uh, eh, Beth Costa. En die heeft het erover dat zijn liefje maar snel naar huis moet komen. Darling, be home soon. Come and talk of all the things we did today. here and laugh about our funny little ways while we have a few minutes to breathe. And I know that it's time you must leave, but darling, me, I'm serious. I couldn't bear to wait an extra minute if your daughter my darling be up soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since October for the great relief of having you to talk to. and beat your crazy head against the sky. Try and see beyond the houses in your eyes. It's okay to shoot the moon. Darling, be soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you thought, My darling on soon, It's not just these few hours, but I've been waiting since I have toddled for the great relief of having you to talk to. tussen app en vloed. Donderdagavond live, gepresenteerd door Charles Duif. Ja, en af en toe gaat er een engeltje langs me, langs me aan. En uh, heeft gevraagd om, eh, om een engeltje van ABBA. Like an angel passing through my room. Als een engeltje die zich door mijn kamer verplaatst. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Zo'n uh, aartsengel die over u waakt? Je hoort de wekker op het nachtkastje? Dan kijk, je naar, dan kijk je naar het raam en dan... Sommige mensen worden bang, maar als je niks te verbergen hebt... dan maakt het allemaal niks uit. Dan komt het engeltje gewoon bij je binnen. Oh. like the embers as they die. Love was Je gaat eh, gewoon door, hoort u dus het luisteraars? Gezellig. Ja, eh, misschien zit u wel een lekker wijntje en heeft u daar een lekker borrelnootje bij of een, blokje kaas. Ik sta hier droog in de studio, dat mag u ook rustig weten. ga zo eens even kijken in de keuken of nog een bakje koffie kan, eh, kan tappen. Ondertussen neem ik u nog mee naar de, hemel. We hebben net met een engeltje kennis gemaakt. Maar er is too much heaven als het om de BG's gaat. En die draait speciaal voor Karin Kok. Karin, deze is voor jou. en vloed. hem Zandvoort, dan blijf je naar luisteren. Tussen 10 en 12 met Charles Duif. Ja, en ik ben zo'n grote fan van de Bee Gees. En het wist Karin natuurlijk. En eh, Karin, bedankt voor dat mooie nummer. Too much heaven. Te veel hemel. Nou, te veel hemel kun je op aarde nooit hebben. Gelukkig hoorde ik eh, vanavond vanavond het nieuws dat... Eh, er een dialoog tussen de Russische en Amerikaanse en Oekraïense gezagvoerders heeft plaatsgevonden... wat eh, geleid heeft tot een soort overeenstemming bij uitbanning van geweld. Nou, dat eh, kunnen we goed gebruiken. Dat is goed, Niels. Nou net voor de paas, want eh, je zou er toch niet aan moeten denken... dat Europa zich in een derde wereldoorlog zou moeten storten. Daar moeten we echt niet aan denken, mensen. wat heb ik voor u klaarstaan? Ja, natuurlijk op zondagmorgen, als je dan vroeger luisterde naar Willem Duis... muziekmozaïek, dan kwam er regelmatig zoiets als dit voorbij. alleen. Omdat ik in mijn zondeval geen pottenkijkers om me heen moest. Ik ging gewoon mijn eigen gang. Verkoos de vrijheid boven vast. En ik keek neer op elke zwakke ding die na een ongelijke strijd voorgoed verloren was, maar toen kwam jij, mijn eigen wonder. Terwijl mijn leven toch geheel verliep naar wens. Ik was zo vrij en ongebonden. Maar ondertussen ben ik zonder jou geen mens. Soms wordt de regelmaat te veel. En val ik nukkig uit mijn rol. Ik heb mijn oude vrienden, mijn oude kroeg. We praten net als vroeger, maar ik merk dat ik het niet lang volhoud. We gaan nog lange niet naar huis omdat de me toffe jongens zijn. Ik doe dan net wel of ik jou niet mis. De schaduw van een kerel die gewoon niet beter weet. Maar toen kwam jij, mijn eigen wonder. Terwijl mijn leven toch geheel verliep naar wens. Ik was zo vrij en ongebonden. Maar ondertussen ben ik zonder jou geen mens. Maar toen kwam jij. Ja, toen kwam jij. terwijl mijn leven toch geheel verliep naar wens. Maar ondertussen ben ik zonder jou geen mens. ja, toen geluk nog heel gewoon was, Gerard Cox, u had ik natuurlijk al lang herkend. Best een hele mooie stem, die man. En helemaal voor dit soort liedjes. Rozen zijn nog steeds rood, mijn liefje. A long, long time ago On graduation day You handed me your book. I signed this way. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school and when the big day came, I wrote into your book next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. traveling far away and you found someone new your little girl. She looks a lot like you. Someday some boy will ride in her book to Rose Hill. as sweet as you. Nou dacht ze dat er geen mooie muziek meer verder was. Nou, vergeet het. Van zijn cd Some Enchanted Evening, Art Garfunkel. enchanted Enchanted Evening, zo moet je het uitspreken hoor. Van zijn eh, gelijknamige cd was dat Art Garfunkel. Ja. wou ik net zeggen. Dat niet. You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day. you're feeling alright. Well, you just roll over and turn out the light, and you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, So you think I could learn? say you need eens even met je over hebben. Dat je hem helemaal geen bloemetjes meer brengt. Dat lijkt me nou juist zo gezellig met Pasen en een bloemetje op tafel, toch? Niet alleen maar eieren eten. Ja, bloemen moet je ook niet opeten, dat is niet lekker. Maar zo'n bloemetje op tafel, dat is toch eh, ja, gezellig. En eh, dat zou ik je dan ook ten strengste willen adviseren... die bloemetjes nou eindelijk eens een keer voor me aan te schaffen. Nou ja, alle gekheid op een stokje, luisteraars. Ik was van de week eh, in een grote mediazaak. Kan de BCC geweest zijn of de Mediamarkt. Ik mag geen reclame maken. Dus u moet zelf maar kiezen welke, welke eh, zaak dat geweest zou kunnen zijn. Eh, maar daar was ik. En daar zag ik een hele grote televisie. 1000 hertz tegenwoordig. Heel strak beeld. Enorme grote tv met een boze geluidssysteem erachter. Dat zou ook een Akari geluidssysteem geweest kunnen zijn. Ik mag geen reclame maken. Dus dat moet u ook opnieuw kiezen welk systeem dat geweest zou kunnen zijn. Maar het klonk fantastisch. En dan zag ik een live optreden van deze meneer, Lionel Richie. Toen nog samen met de Commodores. just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder you need me now. We play the game. so Tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur live gepresenteerd door Cheryl Duif. Met de mooiste ballads. het werk en de mensen moe.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 nummer heet Heather. Sluit ik het eerste uur van eh, Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort afluisteraars. Maar geen nood, want ik ben straks nog een vol uur bij u. Dus blijf luisteren, want er komt nog veel meer moois voorbij. Straks tussen 11 en 12 uur vannacht. Ik zou zeggen, schenk je wijntje nog maar een keer vol. Witte of rode. Maakt mama niks uit, mag ook port zijn. Een borrel, ik vind alles goed. Als u maar geniet van mooie muziek.